Kees Groot met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is een dode gevallen door de storm. In het centrum van Londen kwam een vrouw terecht onder een omvallende boom. In Groot-Brittannië worden al windstoten gemeten van meer dan 120 km per uur. In Londen was een belangrijke verkeersader tijdelijk geblokkeerd door een omgevallen boom. In het noorden van Engeland blies de harde wind twee vrachtwagens omver. Ook ligt een deel van het vliegverkeer op luchthaven Heathrow stil. In Utrecht is dit weekend weer een vrouw op straat aangerand. De politie kijkt of er verband is met eerdere aanrandingen in het centrum. Rond de jaarwisseling werden in Utrecht drie vrouwen op straat lastiggevallen. Volgens de politie waarschijnlijk door één en dezelfde dader. Begin oktober pakte de politie een verdachte op, maar dat bleek niet de gezochte serie aanrander te zijn. Dieven hebben bij een juwelier in Hamburg luxe horloges gestolen met een totale waarde van 500 tot 700.000 euro. De twee daders gingen er op motoren vandoor. Die zijn inmiddels gevonden, maar de beide dieven zijn nog voortvluchtig. Vorig jaar was er een vergelijkbare overval op een juwelier in Hamburg en in de stad Kiel werd onlangs voor een half miljoen euro aan juwelen gestolen. De politie houdt er rekening mee dat het gaat om dezelfde daders. De mishandeling van drie kippen in Leusden was het werk van twee jongens van negen. De jongetjes staken twee weken geleden twee kippen in brand. Een derde stikte doordat zijn kop met tape was omwikkeld. Een van de jongens bekende de mishandeling tijdens een gesprek met de wijkagent. Daar werd ook duidelijk dat er een tweede dader was. De jongens worden niet vervolgd, dat is pas mogelijk vanaf 12 jaar. Het weer, stevige buien met kans op onweer en hagel en zware windstoten, vooral in de kustregio. Het wordt 13 tot 14 graden. De wind draait naar noordwest en wordt vrij krachtig, aan zee stormachtig. Met vanavond en vannacht kans op noordwester storm. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Het valt tot nu toe mee met de drukte. Op de A1 wel een lange file van Amsterdam naar Apeldoorn... tussen Eembrugge en Barneveld 9 kilometer na een ongeluk. Gebeurde ook een ongeluk met een telekraan op de A7 van Zaandam naar Den Oever... en dat levert bij Horen Noord 3 kilometer op. De rechterrijstrook is daar dicht en die blijft dat waarschijnlijk tot half zes vanavond. Op de A8 van Amsterdam naar Zaandam bij knooppunt Zaandam... 2 kilometer door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken weer vrij.